Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Het is druk op de wegen door trekkers van het boerenprotest. Duizenden boeren zijn van het protest in Stroe weer op weg terug naar huis. Eigenlijk zouden de boeren niet met hun trekkers de snelweg op. Maar dat is dus anders gelopen, zegt de politie. Waar ze zich niet aan de afspraak gehouden hebben is het feit dat ze op snelwegen zijn gaan rijden. Daar zijn ze voor gewaarschuwd. Dat is toch massaal wel gebeurd. Ik denk ook dat daar onderling afspraken over gemaakt zijn. En daar eh, ja, zie je dus een beeld wat ongewenst is. En daar hebben we geprobeerd op te treden. We hebben ook geverbaliseerd, maar dat heeft het niet tegen kunnen houden. Bij een botsing tussen een trekker en een vrachtwagen zijn op de A12 drie mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De snelweg richting Utrecht is afgesloten en ook de A1 bij Stroe is door de politie in beide richtingen afgesloten. Het kabinet wil dat gemeenten 7500 vluchtelingen een tijdelijk huis geven. Ook moeten ze 225 extra opvangplekken regelen. Zo moet er ruimte vrijkomen in de asielopvang. En ruil daarvoor krijgen gemeenten extra geld en personeel om de boel te organiseren. Bauke Mollema is in Emmen de Nederlands kampioen tijdrijden bij de mannen geworden. Hij deed voor het eerst mee en was een halve minuut sneller dan de nummer 2, Tom Dumoulin. Die deed voor het laatst mee. Bij de vrouwen werd Ellen van Dijk voor de vijfde keer Nederlands kampioen tijdrijden. Eén minuut voor de nummer twee, Sherine van Anrooy. Veel steden en dorpen hebben al een stadsdichter of stadsfotograaf. Allemaal bedoeld om verhalen te vertellen over hun woonplaats. Maar in Apeldoorn hebben ze als enige stad van Nederland ook een stadsrapper. Daniel Maximov, ook wel bekend als Dani Apeldoorn, is dat nu. Je krijgt meer hekel aan de blauw, want je haat ze toch. En dat is logisch als ze preventief fouilleren. Maar niet iedereen in blauw is het verkeerd. Gek van de situatie waar we in verkeren. Maar Dani stopt er binnenkort mee en dus ging hij alvast de straat op op zoek naar een opvolger. Jongens, we zijn op zoek naar de nieuwe stadsrapper. Dit is Apeldoorn. Hier is heel veel te doen. Nou, ik ben iets te oud denk ik hoor. Maar je weet het natuurlijk nooit. Een bejaarde app kan ook heel interessant zijn. Hier is het gezellig. Altijd iets te beleven. Apeldoorn de beste stad. Ik zou het nergens anders willen leven. Oké, oké, oké.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 que sé que Porque desde que estás aquí, aquí cerca.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 it set me free. Have you ever felt like being somebody else? Feeling like that mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it did just a little bit. Love me more, just a little bit. Love me more. I'm gonna try to love me more with a little bit of love. love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 van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.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 take this anymore. Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing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 and I'm saying Serious, be serious, so looking at my face I'm trying to take you back to my place No one, baby, just stick to my pace Rock steady, girl, to the rhythm and bass Come, baby, girl, enough, no time for wait Don't want run you down, don't want change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 my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 了头。